nos Zeven verdachten in de zaak rond de fatale mishandeling van de zaak. Vandaag werd in een voorbereidende zitting onder meer besloten dat de pers aanwezig mag zijn bij het proces. Een aantal advocaten vroeg ook om een reconstructie. Dat verzoek werd afgewezen. Het KNMI waarschuwt dat het langdurig kan sneeuwen in het zuiden. Vooral Limburg en in het zuidoosten van Brabant is de code oranje afgegeven. Meteorologen verwachten dat dat sneeuwen gestaag doorgaat tot morgenmiddag. Intussen zijn in Noord-Brabant de eerste ongelukken gebeurd als gevolg van de sneeuw. Op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven reden vier personenauto's en een busje in de sloot. De ongelukken gebeurden bij Moergestel en Oorschot. De politie kon niet zeggen of er gewonden zijn. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat was er vooral blikschade. Vanwege de verwachte sneeuw laat de NS morgen in Zuid-Nederland minder treinen rijden. De Eindhovense PvdA-wethouder Mary Viers is opgestapt. Dat deed ze na ophef over een kostbare verhuizing van woonwagens. De wethouder kwam onder vuur te liggen toen bekend werd dat een medewerker werd beschuldigd van fraude. Hij zou hebben gesjoemeld met ruim een miljoen euro die bestemd was voor de verhuizing. Viers was als wethouder verantwoordelijk voor de verhuizing. New Yorkers kunnen suikerhoudende frisdranken blijven kopen in bekers groter dan een halve liter. De rechter heeft op het laatste moment een streep gehaald door het verbod op de bekers. Dat zou morgen van kracht worden. Maar de rechters noemen het verbod willekeurig. Zo geldt het niet voor alle horecagelegenheden en voor alle zoete dranken. Dan nog het weer in het zuiden dus forse sneeuwbuien, mogelijk tot morgenmiddag. Vannacht lichte tot matige vorst, morgen in het noorden zon, in het zuiden bewolkt.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 but they. 106.9 ZFN Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go Er is geen bange hart, dan dat van mij. Ik ben niet eens uit het uiterlijk gevallen. Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij.